Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Lübeck in het noorden van Duitsland volgepakte bus op mensen ingestoken met een mes. Daarbij zijn volgens de politie acht gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De dader is opgepakt. Ooggetuigen zeggen dat de man een rokende rugzak neergooide in de bus en inzittenden aanviel. Mensen konden vluchten via de geopende deuren. De bus was onderweg naar een deel van Lübeck waar op dit moment een groot zeilevenement aan de gang is met honderdduizenden bezoekers. Internetcriminelen bieden gehackte accounts te koop aan van bol.com, Wekamp, Mediamarkt en Zalando. Dat meldt, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De gehackte accounts worden misbruikt om dure spullen te kopen met de optie ze achteraf te betalen. De rekening gaat dan naar de werkelijke eigenaar van het account. De politie zegt tegen RTL dat jaarlijks honderden mensen slachtoffer zijn van deze praktijken. De criminelen achterhalen de wachtwoorden van accounts via datalekken bij bijvoorbeeld LinkedIn en Yahoo. In Schiedam is woensdag een Belgische terrorismeverdachte aangehouden. De 27-jarige Halil K. liep tegen de lamp bij een controle, melden bronnen aan de NOS. K. wordt sinds vorige maand internationaal gezocht. Hij staat bekend als gewelddadig en vuurwapengevaarlijk. De politie heeft onder meer een woning in Schiedam doorzocht. Daarbij zou zijn gezocht naar computers. De Britse premier May roept de Europese Unie op beter mee te werken aan een oplossing voor de Ierse kwestie. Het is de bedoeling dat er na de brexit geen harde grens komt tussen Noord-Ierland, dat Brits is, en de Ierse Republiek, die in de EU blijft. De Europese Unie stelt voor om veel van de Europese afspraken ook in Noord-Ierland te laten gelden. Maar dat is voor premier May onbespreekbaar. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuiden een enkele onweersbui vallen. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar opnieuw ook in het zuiden kans op een bui. Het wordt 25 tot 30 graden.